Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De SP zal altijd actie blijven voeren in de zorg, want het helpt. Dat zei Lilian Marijnissen op het verkiezingscongres van haar partij. Een belangrijk deel van de bezuinigingen is van de baan. Het andere deel wordt een keiharde inzet voor de verkiezingen, zei de SP-leider. De partij wil de marktwerking uit de zorg hebben. Marijnissen stoort zich verder aan de plotselinge aandacht voor armoede en bestaanszekerheid bij de andere politieke partijen. Van oudsher is dat een SP-thema. Volgens haar is armoede een politieke keuze. Volt-lijsttrekker Laurens Dassen heeft op het congres van zijn partij gepleit voor kernenergie en een Europese krijgsmacht. Maar ook het klimaat, natuur en duurzaamheid zijn belangrijke thema's voor Volt. Dassen wil dat zijn partij het progressiefste tegenwicht is in de weegschaal. En zet onder meer in op nieuwe technologieën. Volt wil verder af van het toeslagensysteem en de grote hoeveelheid aftrekposten in het belastingstelsel. Dat moet uitmonden in een universeel basisinkomen. De Noorse politie heeft een voormalig lid van de Wagnergroep opgepakt. Andrei Medvedev zou illegaal hebben geprobeerd om de grens naar Rusland over te steken. Alleen onder bepaalde voorwaarden is dat toegestaan. Maar volgens zijn advocaat zou Medvedev niet van plan zijn geweest om naar Rusland te gaan. De ex-Wagner-commandant zou alleen de plek hebben gezocht waar hij in januari de grens was overgestoken. Medvedev vluchtte toen van Rusland naar Noorwegen en vroeg daar politiek asiel aan. In mei zei hij in een video dat hij weer terug wilde naar Rusland. De 23-jarige Misha Bredewold heeft voor een grote stunt gezorgd. Ze won in het Drentse Wijster op de Vanberg de Europese titel op de weg. Op 10 kilometer van de finish reed ze solo weg en hield stand. Ze werd daarmee de opvolgster van landgenote Lorena Wiebes... die dit jaar als tweede eindigde. Het weer tot langzaamaan droog. Vannacht zijn er opklaringen. In het binnenland is er kans op mist.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 Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. por ti, por corazón sonaría Sona. ¿Quién lo diría? Que tal la quinata sazón sonaría Por ti ¿Quién lo diría? Que tal la quinata sazón sonaría mm.